De maatregel is genomen omdat er stuifsneeuw en een harde oostenwind wordt verwacht. Toch waarschuwt de NS nu al voor vertragingen, omdat nog veel treinen door het winterweer kapot zijn. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft vanwege de verwachte stuif sneeuw besloten om morgen in Rijswijk geen extra rijexamens te houden. TBR wil de komende zaterdagen in het hele land gebruiken om uitgestelde examens in te halen, te beginnen in Rijswijk. De afgelopen weken gingen door sneeuw en gladheid 18.000 rijexamens niet door. In verband met de kou zorgt Amsterdam voor extra bedden voor daklozen. Het zijn er nu 1700 en het worden er ruim 1900. Ook minister Plasterk vindt dat er minder oproepen, omroepen moeten komen. Hij sluit zich aan bij voorzitter Haaghoort van de Nederlandse publieke omroep. Haaghoort wil de vermindering bereiken door omroepen te laten fuseren. Volgens hem moet het aantal omroepen in vijf jaar van de huidige 24 naar 15. Plasterk noemt dat een mooi streefgetal. De Deense Saxo-bank stopt met het sponsoren van een wielerploeg. Bij de Saxo-ploeg rijden onder andere de Luxemburgse toprenners Andy en Frank Schleck... en de Zwitserse tijdritspecialist Fabian Cancellara. De Deense bank zegt dat de wielersport niet de goede sport blijkt te zijn... om de doelgroep voor de bank te bereiken. De Indiase hockeyspelers boycotten de trainingschap voor het WK dat volgende maand in New Delhi begint. Ze nemen de stap omdat ze al een tijd wachten op de uitbetaling van wedstrijdpremies. Ze willen eerst geld zien voordat ze zich voorbereiden op het wereldkampioenschap hockey. India is ingedeeld in groep B, Nederland speelt in pool A. Het weer. De komende 48 uur koud weer met kans op sneeuw. De wind neemt toe tot vrij krachtig. Door de combinatie van wind en sneeuw kan stuifsneeuw ontstaan... waardoor het zicht voor weggebruikers zeer slecht kan worden. Na het weekend droger, meer zon en minder wind, maar het blijft koud.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 De Euro Breakdown is in het laatste uurtje van de eerste uitzending van 2010. Even voor 5 uur hoor je wat op dit moment de beste plaat is van Europa. Voordat het zover is hebben we er nog een kleine 15 te gaan. Althans, net hoorde je op 15 voor het nieuws Jamie Column, I'm All Over It. Vijf weken in de lijst van 23 omhoog naar 15. Deze week 16 stijgers, 19 dalers en de 5 nieuwe binnenkomers. Editors met Babylon, IRK e Project, Cat Shaky, Sean Kingston, Fireburning, Ina Hot, David Guetta en Eker met hun Sexy Bitch. Dat zijn de vijf die verdwenen zijn deze week uit de lijst. Ina en Bob Taylor, Deja Vu stijgt 11 plaatsen en daarmee het hardst van allemaal. Edward Maya en Vicky met Stereo Love zakken ze 13 plaatsen. En daarmee zijn zij de snelste daler. Het langst genoteerd, dat is Lady Gaga, AA Nothing Else. I Can Say, 15 weken lang alweer in de lijst. Kijken we even achterom. 7 januari 1610. Ontdekking van de maan Lo. Door uh, Galileo Galilei. Wie het ook mocht zijn.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 Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going back. driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do town of the continent. die na het, na het winnen van American Idol. In 2008 bij de Super Bowl ook nog eens het volkslied mocht zingen. Jordan Sparks hoorde SOS Let The Music Play. 12 weken lang alweer in de lijst van Europa. Vorige keer nog op eh, nummer 16, deze week naar 13. En van 22 naar 40 ging Cheryl Cole Fight For This Love, die hoorde je hiervoor. De volgende op nummer 12, 6 weken in de lijst van 18 omhoog naar nummer 12. De man die we kennen van zijn, eh, hit, eh, zijn eerste hit in Nederland, Daughters. Daarna kwam ook nog Clariot. Waiting on the World to Change. Gravity was ook nog één grote plaat van hem. En zijn laatste grote hit stam, stampte toen nog uit de tijd van de maart 2008. Beat It heette dat toen. Die deed hij samen trouwens met Fellow Boy. In 2009 was deze man weer helemaal terug. Naar Amerikaan. Met de single Who Says. Ik heb natuurlijk over eh, John Mayer. Je hoort hem op nummer 13 in The Euro Breakdown.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 Alleen de grootste hits van Europa iedere vrijdag tussen 3 en 5. En John Meyer met Hoesees is er daar natuurlijk eentje van. Tot vorig jaar hadden we eh, rond kwart over vier altijd even de top 10 van een eh, ander land. Dit jaar doen we het anders. We gaan gewoon kijken wat eh, het showbiz nieuws is van dit moment. dan beginnen we bij eh, Robbie Williams. De geruchten dat Robbie nu echt op zijn knieën is gegaan voor zijn vriendin, die houden namelijk steeds meer aan. Eind november liet Robbie iedereen ook al geloven dat hij eh, zou gaan trouwen. Tijdens een live radio show deed hij dat eh, namelijk. Een aanzoek voor zijn vriendin uh, Aja, die toen volmondig ja zijn. Zelfs Robbie's moeder tuinde toen in het grapje. En liet de BBC weten dat ze het huwelijk wel zou zien zitten. Een paar dagen later drukte Williams alle geruchten alweer de kop in met een kort berichtje op de site. Hallo iedereen, wij zijn niet verloofd, Rob. En ditmaal zou Robbie eh, vlak voor nieuwjaar op zijn knieën zijn gegaan. De 35-jarige zanger had Aja op eh, Oudjaarsdag ten huwelijk willen vragen. Maar zijn enthousiasme niet meer onder controle. Een paar dagen voor eind van 2009 zou hij dan toch de verloving... verlovingsring rond Aja's eh, vinger hebben geschoven. Ook Rihanna is weer in het nieuws, op twee fronten zelfs. Nu kan ze zich alleen eh, zanger en actrice noemen, maar de 21-jarige wil ook de omschrijving eh, schrijfster aan haar cv gaan toevoegen. Rihanna gaat een boek over haar eigen carrière schrijven. Rihanna, the last girl on earth, moest volgens verschillende Amerikaanse media eind juni in de schappen liggen. Het boek dat veel foto's bevat zal 144 eh, pagina's gaan tellen en gaat 50 dollar kosten. Rihanna pende de bundel niet alleen, ze kreeg hulp van Simon Henwood. Die is creative director van haar nieuwe wereldtour. Er is ook nog nieuws over Lady Gaga. Die is namelijk door de website gay.nl uitgeroepen tot homo-icoon van het afgelopen jaar. Ruim 3000 stemmen rietste de zangeres de benoemingen voor de neus van zanger Mika weg. De biseksuele Gaga die werd geboren met de naam Stephanie Germatoa kwam in 2009 enkele malen op voor homoseksualiteit. Ze liep ze in oktober mee tijdens een mars voor homorechten. Na Gaga en Mika eindigde Greg Thomas op de derde plaats. Ondanks dat het onder veel sporters nog een taboe is, kwam rugbier uit Wales ondanks ook uit de kast. Dan gaan we nog even kort terug naar Rihanna, want die lijkt eindelijk over haar ex Chris Brown heen te zijn. De zanger heeft een nieuwe vlam gevonden, dat beweert althans het Amerikaanse tijdschrift OK Magazine maandag. Rihanna, die vorig jaar in februari ernstig werd mishandeld door haar ex-fiets Brown, zou haar bed tegenwoordig delen met Los Angeles Ducks hangballer Matt Camp. Volgens het tijdschrift zou ze afgelopen week samen naar Dubai zijn gegaan en daar het nieuwe jaar gevierd. Een insider meldt dat het echt serieus tussen de twee begint te worden. Rihanna vindt hem zo leuk omdat hij een echte gentleman is en bovendien ook erg sexy, al dus de insider. Het is voor eh, Rihanna nu maar te hopen dat deze honkballer zijn knuppel alleen maar op het veld gebruikt en dat Rihanna niet weer achter eh, Chris Brown aan gaat. out of Guess I left my world in somebody's hands. deze week David Guetta One Love. Op nummer 20 deze week Mando Diao. 10 weken in de lijst met Gloria, zakkend van 10 naar 20. Jason Derulo, What Did You Say, staat 4 weken in de lijst, gaat van 28 omhoog naar 19. Pink Funhouse nu 10 weken in de lijst, zakkend van 7 naar 18. Lady Gaga, Bad Romance, 7 weken in de lijst, van 13 uh, eh, zakt zij naar 17. JC, The Empire State of Mind, 10 weken in de lijst, 11 zakkend naar 16. Jamie Cullum, I'm All Over It. Vijf weken staat hij in de lijst van 23 eh, omhoog naar 15. Sheryl Cole, Fight For This Love. Zes weken in de lijst van 22 omhoog naar 14. Jordan Sparks, SOS, Let The Music Play. 12 weken in de lijst van 16 naar 13. John Mayer, Who Says, 6 weken in de lijst van 18 naar 12. En net hoorde David Guetta met One Love. 6 weken in de lijst van 15 gaat hij omhoog naar nummer 11.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 Rocking my stylish shades and turning up my radio. Turn up my radio, radio. I think I'm in love. de dame van Eurohit 2009. Zes keer stond ze in de lijst. Met radio staat ze nu 11 weken in de Euro Breakdown. Ze zakt wel van 4 naar 8 toe, maar ja, dat maakt haar niet zo heel veel meer uit, denk ik, als je al met zes platen bij de beste 100 van 2009 zit, gezien over geheel Europa. ZFM, Westkust, weerbericht. Gisteravond en afgelopen nacht is de temperatuur flink onderuit gegaan. Het vroor overal matig, maar op sommige plaatsen werd een strenge vorst genoteerd. De laagste waarde in onze regio die werd gemeten op Schiphol. Daar zakte het kwink weg naar min 13,8 graden. Vandaag ziet het eh, weerbeeld er helemaal niet verkeerd uit eigenlijk. Er zijn flinke periodes met zon en blijft de hele dag droog en de wind waait uit het noorden. Neemt wel geleidelijk in kracht toe en daardoor wordt het geleidelijk wel weer bitter koud. De temperatuur stijgt naar waardes rond de min 3, maar voor het gevoel zal het wel min 15 zijn. Vanavond en de komende nacht hebben we afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Vanwege de bewolking en nog altijd een eh, flinke noordooster koelt het niet verder af dan een graadje of min 3. Morgen wordt het weer bitter koud. Af en toe schijnt de zon, maar er zullen ook wolkenvelden. En tegen de avond neemt de kans op sneeuw ook weer toe. De noordoostenwind die waait nog altijd hard aan zee. Temperatuur ligt rond de 1 graden, maar je eigen gevoelsprikkelen zullen wel iets van min 18 aangegeven zaterdag. Zaterdagavond en zondagnacht is dan overwegend bewolkt en valt de enige tijd weer sneeuw. Er kan wel een pakketje van ongeveer 5 centimeter gaan vallen. De noordoostelijke wind die waait over land vrij krachtig, aan zee hard. Temperatuur daalt weer naar min 3, maar voor het gevoel blijft het bijzonder koud. Zondag heeft de bewolking nog steeds overhand en met name in de ochtend kan er nog wat sneeuw gaan vallen. De noordoostelijke wind die blijft onverminderlijk stevig doorwaaien en voor het gevoel blijft het dan ook ruim 15 graden vriezen. Terwijl de thermometer eh, buiten een graadje van eh, plus 1 gaat aangeven heb twee meldingen voor je van de ANWB op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knopend Raasdorp en knooppunt Velsen. Daar staat 3 kilometer. En er staat er nog eentje op de A10, de Ring Amsterdam. De Nieuwmeer richting Koenplein tussen Geusveld en knooppunt Koenplein. Daar staat 5 kilometer. vertraging kan oplopen tot 11 minuten en de file lengte neemt alleen maar toe. Heb ik nog wel een kleine waarschuwing voor je. Ook de Ring van Amsterdam, de A10 Koenplein richting de Nieuwmeer. Tussen Westpoort en Sloten, daar moet je rekening houden met hele gladde wegen. Strooien, dat eh, doen ze daar ook niet meer geloof ik. Dus het is er spekglad al aan. Het ritme van Zandvoort. C-F-M. Short van Dam. Ladies and gentlemen, let's go. Hit it. En wij gaan verder met de nummer 7, september. Acht weken lang in de lijst van 9 gaan ze. omhoog naar 7. Nou, graag gedaan. that you love me. We both know you don't mean it every day.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 Beyoncé met Radio 11 weken in de lijst van 4 zakte zijn naar nummer 8. We zijn op weg naar de nummer 1 van Europa, de allereerste van 2010. De laatste van 2009, die was in handen van de Black Eyed Peas.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 Ja, ik was ondertussen aan het zoeken van waar stonden ze in de Eurohit afgelopen jaar 2009, maar ik kon hem zo gauw even niet meer vinden. Dus we gaan gewoon verder de Nederlandse top 40 daar maar twee nieuwe binnenkomers. Overview van Lasgo op 37 en Livehouse Halfway Gone. Nieuw binnen op nummer 36. No Surrender van Keen vinden we op nummer 10. Vorige week stond hij ook op 10, 9 weken alweer in de lijst. Being Alone at Christmas, Miss Montreal. Vier weken staat zij in de lijst, vorige week nog op 5. Deze week zakkend naar nummer 9. Meet Me Halfway, de Black Eyed Peas blijft staan op nummer 8. Deja Vu. Ina en eh, Bob Taylor van een eh, 9 omhoog naar 7. Blijf staan op 6 Woman van Anouk. Just Say Yes, Snow Patrol zak van 3 naar 5. Empire State of Mind, JC samen met Alicia Kies blijft zitten op 4. 12 weken lang staan die alweer in de Nederlandse top 40. Kiesja met TikTok zak van 2 naar 3, dat alles in de 11e week. Een broodje Paak Pauw van de Opposites. Van 7 omhoog naar nummer 2. De beste plaat in de Nederlandse top 40, dat is nog steeds Fireflies van Owl City. In Europa deze dus ook eh, erg goed deze week. Van 17 gingen ze omhoog naar nummer 6. Nummer 3 in eh, Nederland. Van in Nederland, ja in Nederland was dat TikTok. Maar in Europa is in handen van Ina en Bob Taylor. Deja Vu staat 5 weken in de lijst en gaat van 14 omhoog naar nummer 3. close your eyes. De dame die dus ook een boek gaat schrijven. Rihanna Russian Roulette. 9 weken lang alweer in de lijst van Europa. Vorige keer nog op 3, deze week eh, omhoog naar 2. Op nummer 10 vonden we Jason Mraz Butterfly. 9 was er voor Britney Spears met 3. Beyoncé met Radio vinden we terug op nummer 8. September, Because I Love You is 7. 2 plaatsen gaan ze omhoog in de achtste week. Vijf weken voor Owl City Fireflies van 17 naar nummer 6. Whitney Houston, Million Dollar Bill, 14 weken in de lijst, zakkend van 2 naar 5. Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, 11 weken nu in de lijst van Europa. En zij zakken dus van 1 naar nummer 4 toe. Ian en Bob Taylor, Deja Vu, die vinden we op nummer 3 deze week. En Rihanna hoorde je met Russian Roulette. 9 weken in de lijst alweer, van 3 naar 2 toe.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 Rihanna Russian Roulette liet dus achter zich op nummer 2. En Ina met Bob Taylor Deja Vu op de nummer 3 deze week. De eerste aflevering.